Mark Visser met het NOS-journaal. Schaatser Stefan Groothuis is voor het eerst wereldkampioen sprint geworden. Op de afsluitende 1000 meter reed hij als enige onder de 1 minuut en 7 seconden. En hij steeg daarmee in het klassement van de vijfde naar de eerste plaats. Zijn tijd betekende bovendien een Nederlands record. zilver was in Calgary voor viervoudig wereldkampioen Q-Yuk Lee. Derde werd Taibum Mo. Beste Nederlander naar Groothuis was Hein Otterspeer. Hij werd zevende. Bij de vrouwen ging de wereldtitel verrassend naar Chinese Ying Yu. Zij hield op de slotafstand net genoeg voorsprong op de Canadese favoriet Christine Nesbit. Nederlandse vrouwen Margot Boer en Annette Gerritsen werden vierde en vijfde. De Occupy-betogers in Den Haag hoeven het Malieveld niet te verlaten. Dat heeft de rechter in kort geding bepaald. De gemeente had de demonstranten gesommeerd het veld te verlaten omdat het s'nachts flink gaat vriezen. De rechter vindt dat het Occupy-kamp niet weg hoeft, maar staat ook niet toe dat de betogers er slapen. President Sarkozy van Frankrijk heeft maatregelen aangekondigd tegen de economische crisis. Zo gaat de BTW omhoog en komt er een nieuwe belasting op financiële transacties. Volgens de president beginnen de maatregelen tegen de crisis hun vruchten af te werpen. Europa staat niet langer aan de rand van de afgrond, zei hij. In België is vanavond een algemene staking begonnen. Tot morgenochtend, nee morgenavond, liggen veel publieke diensten stil. Het is een protest tegen alle saneringsmaatregelen van de regering. Die volgens de vakbonden met name werknemers hard treffen. Vooral de verhoging van de leeftijd voor vervroegd pensioen ligt gevoelig. Er rijden geen bussen en treinen en op de weg zijn blokkades te verwachten. Het weer, het KNMI waarschuwt dat het plaatselijk glad kan worden. Vooral in het oosten van het land gaat het op steeds meer plaatsen licht sneeuwen. In de loop van de nacht kan het in het midden en westen gaan sneeuwen.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 在。 Assim você me mata.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 Cause the girls playing beer pong, get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 lungs. I make a hard mouse with a seatbelt. Put it in the car. Visage est de retour.